7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Chinese stad Wuhan zijn het vliegverkeer en het openbaar vervoer stilgelegd... om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus te voorkomen. Omdat veel mensen op het laatst probeerden om de miljoenenstad toch te verlaten... is het station afgesloten door agenten en ordentroepen. Het nieuwe coronavirus heeft 571 Chinezen besmet. 17 zijn eraan overleden. De grote pensioenfondsen hebben in de laatste maanden van 2019 hun financiële situatie wat verbeterd, blijkt uit de jaarcijfers. Dat komt vooral door hogere rendementen op aandelen. De fondsen hoeven dit jaar niet te korten op pensioenen, maar voor 2021 dreigt die korting wel. Eind dit jaar moet de dekkingsgraad van de pensioenfondsen op 100% staan. Pas als het pensioenakkoord van vorig jaar is uitgewerkt, wordt duidelijk hoe de pensioenuitkering in de toekomst geregeld wordt. Nederland dreigt zijn grote welvaartsniveau te verliezen... als de arbeidsmarkt niet snel en drastisch wordt veranderd. Dat zegt een commissie die onderzoek deed in opdracht van het kabinet. De belangrijkste conclusie is dat de arbeidsmarkt nu te veel drijft op flexwerkers... en die durven door de onzekerheid weinig te investeren in hun opleiding en toekomst. En doordat arbeidskrachten snel weer vertrekken... investeren werkgevers niet genoeg in de scholing van hun personeel. Nederland kan zonder die kennis internationaal niet meekomen. De commissie adviseert ook om een arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren... voor zowel werknemers als ZZP'ers. De regeringspartijen staan hiervoor open, bleek gisteren. De voorstelling Lazarus met het werk van David Bowie heeft vier musical awards gewonnen. Regisseur Ivo van Hoven voor beste regie, beste grote productie, beste vormgeving en beste mannelijke hoofdrol, Pieter Embrechts. De publieksprijs ging naar Anastasia en Soldaat van Oranje kreeg een speciale unieke prestatieprijs. Het weer, het is bewolkt, kans op nevel en mist. Het kan miseren, 4 tot 7 graden wordt het. Ook morgen en zaterdag blijft het grijs. Vanaf zondag wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral in het midden, oosten en noordoosten komt plaatselijk dichte mist voor. A7 Den Oever richting Zaanstad, 3 kilometer file.